start. Martijn van Beek met het NOS-journaal. Duel slachten. Na een urenlang debat bleek er vannacht in de Eerste Kamer geen meerderheid te zijn voor het wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren. De Tweede Kamer ging eerder dit jaar wel akkoord, met een ruime meerderheid. Staatssecretaris Bleker presenteerde tijdens het debat in de Senaat een compromis. Hij wil afspraken maken met slachterijen en de islamitische en joodse gemeenschap... over onder meer de tijd dat een dier bij bewustzijn mag zijn... Ook weer die regels over het aantal dieren dat ritueel wordt geslacht. Of er een meerderheid is voor het voorstel van Bleker is onduidelijk. Partijleider Tieme van de Partij voor de Dieren vindt dat planten vrijblijvend. De PVV-fractie in Den Haag breekt met vice-fractievoorzitter Van Doren. Hij zou fouten hebben gemaakt in het beheer van het fractiebudget. Van Doren gaat door als zelfstandig raadslid. De PVV was de tweede fractie van Den Haag. De oppositiepartij houdt nu nog zeven zetels over en is daarmee net zo groot als coalitiepartij VVD. Gisteravond werd bekend dat de PVV-fractie in het Europarlement niet verder wil met het fractielid Van der Stoep. Ook hij gaat nu waarschijnlijk zelfstandig verder. De oprichtingspapieren van het computerbedrijf Apple hebben op een veiling bijna 1,2 miljoen euro opgebracht. Dat is tien keer meer dan verwacht. Het contract kwam van Ronald Wayne, die het in 1976 ondertekende met Steve Wozniak en de onlangs overleden Steve Jobs. Wayne trok zich al na 11 dagen terug uit Apple en verkocht zijn aandeel van 10% voor 800 dollar. De oprichtingspapieren zijn gekocht door een Amerikaanse zakenman. Het weer, vooral in de kustprovincies wat buien. Bij een stevige zuiden tot zuidwestenwind is het een graad of 4.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 Nachtzuster. Nachtzuster. Oh, oh, Nachtzuster. Yeah. De pijn, de pijn, de pijn, de pijn, de pijn. Nachtzuster. Nachtzuster. Nachtzuster. fijne dagen.